Vanochtend zei Wilders dat de VVD en het CDA zich moeten laten zien, zoals hij zelf ook doet. Volgens hem kan er wel een beetje peper in. Rutte zei dat hij al vaak in beeld is geweest in de campagne en dat hij ook de komende week zijn gezicht zal laten zien. Volgens Rutte gaat het ook wel ergens over volgende week. We hebben een meerderheid nodig in Eerste Kamer om onze plannen te kunnen doorvoeren, zei hij. Als CDA, VVD en PVV geen meerderheid halen, dreigen we alles voor ons uit te moeten schuiven, zegt Rutte. Het weekblad Elsevier en Omroep Poont worden niet vervolgd voor smaad en voor belediging van activiste Greta Duisenberg. Ze is voorzitter van de stichting Stop de Bezetting die zich inzet voor de rechten van het Palestijnse volk. In een column in Elsevier werd ze een antisemiet genoemd en Poon-nieuwsverslaggever Kastricum gebruikte dat woord ook toen hij Duisenberg een bloemetje aanbood. Bij de beslissing om niet te vervolgen speelt mee dat de uitlatingen zijn gedaan in een maatschappelijk debat waaraan mevrouw Duisenberg zelf actief deelneemt, zegt het OM in een toelichting. Oud-burgemeester Harm Buiter van Groningen is afgelopen nacht overleden. Hij was lange tijd vakbondbestuurder voordat hij in 1971 voor de PvdA burgemeester van Groningen werd. Buiter bleef dat tot zijn pensioen in 1986. Hij gold als een vaderlijk bestuurder in een tijd van scherpe politieke tegenstellingen en linksactivisme. Hij zat colleges voor met ambitieuze jonge wethouders als Max van den Berg, die nu commissaris van de Koningin in Groningen is, en Jacques Wallage, die ook burgemeester van Groningen werd. Harm Buiter is 89 jaar geworden. Het weer. Geleidelijk vanuit het westen neerslag. In het westen regen en natte sneeuw. In het binnenland alleen sneeuw. Morgenochtend regenachtig, smiddags droog en maxima tussen de 3 en 8 graden. Dit was het NOS.